Dit is Lieselot Thomassen met het NO. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is de SP als grootste partij van Nederland uit de bus gekomen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Als er nu verkiezingen zouden zijn haalt de SP volgens de Hond 32 zetels, twee meer dan de VVD. De PVV zakt naar 20 zetels. Nu heeft de partij van Wilders er vier meer in de Tweede Kamer. CDA en de PvdA doen het nog steeds niet goed. De Christendemocraten staan in de peiling op 12 zetels, de Sociaaldemocraten op 7. De opmars van de SP was al weken aan de gang. Tijdens de vorige Kamerverkiezingen haalde de partij van Roemer 15 zetels. Nu zouden dat er dus ruim twee keer zoveel zijn. Bij een brand in een schuur in Babberich in Gelderland zijn 15 paarden omgekomen. In de schuur was een paardenpension gevestigd. De brand brak rond kwart voor vijf uit en was tegen zes uur onder controle. De schuur brandde volledig uit. Het naastgelegen woonhuis bleef gespaard. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. De paarden in de schuur waren van mensen uit de buurt vliegverkeer in het zuidwesten van Colombia is ontregeld door een aanslag van de guerrilla-beweging FARC. Die heeft een radarsysteem vernietigd. De installatie stond op de top van een berg. Een groep FARC-leden vielen het complex aan, schoten een politieman dood en vernielden de radar. De apparatuur werd gebruikt voor het controleren van het vliegverkeer in een groot deel van het zuiden en westen van Colombia, maar ook voor het traceren van drugsmokkel. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn er geen vluchten uitgevallen, maar moeten reizigers wel rekening houden met forse vertragingen. Een woordvoerder van de luchtvaartautoriteit zei dat het nog maanden duurt voordat de radar is hersteld. Het weer vanuit het westen buien. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 8 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen en op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens.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 Eh, David Habig en Ronde Winter presenteren dit eh, voor de verandering, juist. Ehm, ja, ik wil toch nog wel eventjes iets kwijt. Kijk, wij gaan ervan uit, David en ik, hè? David, daar ben je het mee eens, hè? Ja. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ben het helemaal mee eens, zie je? voordat ik iets zeg, <laughs> ik zit er al helemaal mee eens. dat dit is per definitie natuurlijk geen leerprogramma eh, wat de jazz betreft, maar een luisterprogramma. En dat we dan af en toe wat informatie geven over artiesten, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Maar niet zo uitgebreid, want er blijft zo weinig tijd over om fijne nummers te draaien. Goed, dit even terzijde. Wat u, eh, waar we daarnet aan mee begonnen is uh, eh, Stijn Getz met het nummer, de titel Hard Place. Ehm, schitterend nummer trouwens waar de virtuositeit van Gets echt eh, tot zijn recht komt. Waar we zo dadelijk mee verder gaan is een heel gevarieerd programma. Eh, wat we zelf eigenlijk nog niet eens eh, weten wat het allemaal inhoudt. Maar daar komen we vanzelf gedurende het programma wel achter. Dus we gaan gewoon weer verder. only I could always be that way Again and yet I've grown accustomed to her looks Accustomed to her voice Accustomed to her face I'm very grateful she's a woman and so easy to forget Rather like a habit one can always break and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air Accustomed to Stan Getz en Bill Evans. Met eh, Night and Day natuurlijk. Ehm, heerlijk om dit weer eens een keer te horen. Want eh, dan weten we weer hoe het was eigenlijk vroeger. Hoe eh, fantastisch werd gemusiceerd. Daarvoor uh, Toet Stielemans met La Vie en Rose. Natuurlijk ook een grootheid. Die, hij heeft natuurlijk ook het intro geschreven voor de... Wat was het ook alweer? ja, Baantje. Ja, voor Baantje, voor die baantje. Eh, afgelopen week is overleden. Ja, Baantje is eh, afgelopen week overleden. Ja, natuurlijk in de persoon van Pieter Reumer. Ehm, wat hebben we op de draaitafel liggen, David? Eh, een, een, een, nummer, ja. Dus, Oké, nou ja, we zijn eventjes... We zijn even de discipline kwijt, maar ik hoop dat u ons dat niet kwalijk neemt. Dus gaan we maar gewoon verder. Ja, we hebben het natuurlijk over eh, Tom Scott met Bassmo Jazz. but a slave to you. If I had everything, I'd still be a slave to you. If I ruled the night, stars and moon so bright, Who were a crowd, I'd turn in my need to you. If I ruled the earth, what would life be? gentlefolk of Newport, or oh, maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, uh, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flats.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 And Trumia. Messrs. Kyle and Shaw At Billy Kyle Arvel Shaw Now you has Mr. Barrett Deans Listen to, well, you know who Say, hey, Pops, you, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail... I sailing, sailing... Over the sea... Or oh, will you wait for me? Take my tip, they're all molten hip in Italy. Or oh, will Alvaro Duches for France? Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchman's all prefer what they call lazy is high. Fun me down, take a plane. Oh, Baba to Siam. Go to Siam. Baba. In Bangkok today, round the clock, well, they all like to jam. Indians on oh, the Amazon. Oh, Beat one bar, and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. Ah, from the equator up to the pole. singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig. Now that's jazz. And That's Jazz. Dat is een ding wat zeker is. Bing Crosby en Louis Armstrong met All That Jazz. That's Jazz. Dit is trouwens ZFM Jazz, Your Station of the Stars. Goed. We zijn er nog. We zijn er nog. <laughs> Ja, u hebt de hele tijd niks van ons gehoord. We zitten gewoon lekker te luisteren We zitten zelf ook <laughs> ontzettend te genieten van, eh, van de nummers. En vooral ook van het nummer wat, eh, wat nu gaat komen. Mooi titel hoor. Antonio Carlos Robin met How insensitive. I must have seen she told me that she loved me unmoved and cold I must have seen When she told me so since. just turn and stare in icy silence What was I to say? What can you say when our love affair is over? luisteraars, eh, we onderbreken eventjes uh, het programma, omdat eh, een technische storing met de DVD-recorders is. Vandaar dat u dit ook voor de tweede keer hoort. Dat gaan we zo dadelijk gewoon weer weghalen. En dan gaan we verder met uh, Mel Tormé. Lover, you dazzle me. I can't resist. Must admit I dig you. Until tomorrow then. Oh, baby, I won't sleep a wink all night. I'll be watching the clock tick away each second. Do my ears deceive me? What is that you say? If I heard you right, baby, I'm a new man today. Your eyes of blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know. I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. you up there in the stars above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one. I can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Can't believe that you're Ja, en toen hadden we de volgende cd <laughs> nodig. we zijn nog even, even aan het bakkeleien over hoe lang we nog eh, eh, het volgende nummer, kan gaan duren. En hoeveel nummers er nog kunnen gaan duren. Maar... Ehm, ja. hebben iets gevonden. <laughs> Ja, <laughs> precies. Nummer drie dan maar. Het, het, het, wo het, wordt, een, het wordt een beetje krap allemaal. we, willen, we willen zoveel nummers nog draaien in de laatste vijf minuten. En dat gaat gewoon niet altijd. Nee, de techniek laat ons even in de steek. En eh, vandaar dat het eh, allemaal erg eh, amateuristisch misschien overkomt. Maar het is geen zins onze bedoeling. hierbij Ray Charles en Diana Krall. Hij deed het net wel. Ja. <laughs> de techniek laat ons echt in de steek. Niks? Doet hij niks? Nee. Nee? <laughs> Hij pakt hem gewoon niet, hè? Nee. Toch nog een technische storing van je welste. Het is ongelooflijk. Zullen we hem even een andere cd pakken? Misschien dat hij dat, eh, eh, terwijl deze toch echt uh, brand is. Nou ja, dit is een nieuwe cd. <laughs> Ja, precies. Dan, dan gaan we iets anders doen. Even kijken. Eh, om het toch nog leuk te maken als eh, ja, afsluiting. Oscar Peterson. Hoe else, zou ik zeggen. The night we called it a day. En mochten we elkaar niet meer spreken, luisteraars, dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe, David en ik.